Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Italië hebben ze een van de grootste drugsvangsten ter wereld gedaan. Het gaat om 5,3 ton aan kook. De waarde van het spul is ruim 850 miljoen euro. Het gebeurde allemaal dicht bij de kust van Sicilië. De politie hield er al een paar dagen een verdacht schip in de gaten... en ze zagen dat een vissersboot die kant op ging om pakketjes op te halen... vertelt correspondent Helene Daans. En daarop hebben zij eh, dat, dat vissersschip eh, aangehouden. Hebben zij dat op zee nog eh, gestopt. Bleek dat die heel veel drugs achter de houten wanden hadden verstopt. En dat koopvaardijschip, dat andere schip... dat was toen al aan het wegvaren richting Turkije. Ook dat hebben ze achtervolgd en uiteindelijk gestopt. Dus twee schepen zijn er uiteindelijk stopt met heel veel drugs aan boord. Er zijn vijf mensen opgepakt. Er moet meer aan onderwijs, armoede, het klimaat en jeugdzorg gedaan worden. Dat zeggen jongeren. UNICEF vroeg tien tot 18-jarigen wat ze belangrijk vinden... en of er genoeg aandacht voor jongeren is in de politiek. Nou, wat we bijvoorbeeld ook zagen toen we vroegen... Eh, vinden jullie dat er voldoende aandacht is eh, voor jongeren bij de politiek... zei eigenlijk maar 8% ja, daar hebben we vertrouwen in. Dus dat is echt wel een signaal waar je niet omheen kan. En daar maken we ons ook best zorgen over. Eh, dat jongeren niet het gevoel hebben dat ze gehoord worden door de politiek. De jongeren mogen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen nog niet naar de stembus... maar ze hebben wel wat eisen aan de nieuwe premier. Ze vinden dat hij of zij slim, betrouwbaar en daadkrachtig moet zijn. En Amsterdam is helemaal klaar met cruiseschepen. In de gemeenteraad werd er gisteren gestemd over die megadingen... en een meerderheid ziet ze liever niet meer terug in de stad. Deze Amsterdamse politicus legt uit waarom. Nou, cruiseschepen zijn eh, enorm vervuilend... en zij passen daarom niet bij de duurzame ambities van de stad. Eh, daarbij eh, komen ze aan, midden ze aan in het stadshart van Amsterdam... en wij hebben eigenlijk de taak om het aantal toeristen juist te reduceren... Eh, en ze blemden ook nog eens de ontwikkeling van de stad... omdat daardoor niet een eh, tweede brug kan worden aangelegd over het ei. Dus ja, wat mij betreft vaart Amsterdam beter zonder de cruise. De gemeente wil dat er een nieuwe locatie komt voor de cruiseschepen buiten Amsterdam dus. En het weer nog aan de kust, kans op regen. Verder is het droog en best zonnig. Later wel meer wolken en op sommige plekken felle bui met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden qua verkeer te melden.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 It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap. Cause nowadays, things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get. And when they're finished, you can bet that you tried or they'll leave you penniless.